die weetjes voor Tirol. Jawohl, jawo, jawohl. Wo zien die Mädchen voor Tirol? Jawohl, jawohl, jawohl. Mit den rokje Kuss und den Wangen het Onder de stoel, tussen de deur, onder het bed of op de wc. Ja, waar zijn ze gebleven? Ja, waar zijn ze dan? Bo zien die Mädchen van Tirol? Jawohl, ja jawohl. Wo zink die Mädchen van Tirol? ja, jawohl, jawohl. Mit den koest. In de boom. In de boom. Op het dak. Op het dak. In de tuin. In de In café. In café. In de soep. In de soep. Of in bad. In bad. Ja, waar zijn ze gebleven? Ja, waar zijn ze dan? Wo sind die Tirol? Jawohl, jawo, jawo. Wo sind die Mädchen Tirol? Jawohl. Glockenguts und den Ja, Jawohl, zingt die Mädchen von Tirol. En dan zingen de heren nu uit volle borst, wo sind die mensen von Tirol. Waarop de dames spontaan gaan reageren door te zingen, ja hier, ja hier, ja hier. Opgelet, daar gaat-ie. Wo sind die mensen von Tirol. Zien die beetje Ja, Tirol. ja. Ja, ja, Mit een Rocken koen und den Wangen rood. Ja, ho, zien die van van Tirol? Nog een keer. Wo sind die Mädchen van Tirol? Met z'n allen. ho, ja, ho. Wo sind die Mädchen van Tirol? Jawohl. vriendje van ja wo, ja wo, sind die Mädchen, wo, ja wo, sind die Mädchen, wo, ja wo, sind die Mädchen, sind die Mädchen.